Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hamas zal voorlopig geen gijzelaars vrijlaten als Israël Rafa binnenvalt. De stad in het zuiden van de Gazastrook wordt door Israël gezien als het laatste bolwerk van Hamas. Een leider van de beweging zegt dat een grondoffensief daar een boom zou leggen onder de gesprekken over vrijlating van 100 gijzelaars. De Israëlische premier Netanyahu en de Amerikaanse president Biden bellen later vandaag met elkaar. Biden was vrijdag kritisch op de strategie van Israël in de oorlog. Netanyahu zegt dat hij niet weet wat Biden met zijn opmerking bedoelde. Volgens de Washington Post is het Witte Huis dichter bij een breuk met Netanyahu dan ooit sinds het begin van de oorlog in Gaza. Oud-informateur Remkes denkt dat een extra parlementair kabinet of een gedoogconstructie de meeste kans van slagen zal maken nu NSC niet wil meewerken aan een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB. Dat zei Remkes in het tv-programma Buitenhof. Morgen komt informateur Plasterk met zijn rapport over de formatie voor een nieuw kabinet. NAVO-chef Stoltenberg noemt uitspraken van de Amerikaanse oud-president Trump... een risico voor Amerikaanse en Europese militairen. Trump zei op een verkiezingsbijeenkomst dat de VS niet gaat helpen bij een Russische aanval op NAVO-landen... als die niet genoeg geld hebben uitgegeven aan defensie. Volgens Stoltenberg kan elke aanval rekenen op een gezamenlijk en krachtig antwoord. Bij een rentree bij de wereldbekerwedstrijden Short Track in Dresden... heeft Suzanne Schulting goud gewonnen op de aflossing. Ze won de titel met Sandra Velsenboer, Selma Poutsma en Jara van Kerkhoff. Velsenboer won ook geld, goud op de kortste afstand, de 500 meter. Voor Schulting waren de wedstrijden in Dresden de eerste van het seizoen. Door vermoeidheidsklachten en een flinke snijwond in haar rug... was ze deze zomer niet meer in actie gekomen.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 stop and stay, yeah. She's got me love stuff from everywhere. She's bad and she knows. I think that she knows. Now dance. Uh, get it, girl. You're freaky, but I like it. Hot damn! Let me put my phone on the guitar with her.